Ze vindt dat zorgwekkend en durft daarom nog niet tot versoepeling over te gaan. Vooral de evenementen- en cultuursector in België hadden gehoopt te horen dat ze over twee weken meer bezoekers zouden mogen toelaten. Lang niet alle mensen met klachten die lijken op corona laten zich testen... blijkt uit een groot onderzoek van het RIVM en de GGD's. 40% van de ondervraagden denkt dat het iets bekends is... zoals hooikoorts of verkoudheid. Uiteindelijk laat 12% zich testen. Verder vindt het RIVM het zorgelijk dat de meeste mensen gewoon boodschappen gaan doen... terwijl ze klachten hebben. Australië is het land waar het vaakst de corona-app van de overheid wordt gedownload. 20% van de Australiërs heeft de app geïnstalleerd, melden onderzoekers. De Filipijnen staan onderaan de lijst. Daar blijft het percentage steken op 0,2. De bron- en contact-app die Nederland gaat gebruiken... wordt sinds vorige week getest in de regio Twente. Morgen maakt minister De Jonge van Volksgezondheid bekend... hoe het verder gaat met de app. De migranten die in Duitsland werden ontdekt in een koeltruk, kwamen bijna allemaal uit Turkije. Verder zaten er drie Syriërs, een Iranier en een Irakees in de vrachtwagen. De Turkse truck met de verstekelingen was onderweg naar Dresden met een lading meloenen. Bij de Tsjechisch-Duitse grens werd de wagen gecontroleerd bij een politieactie tegen grensoverschrijdende criminaliteit. De Turkse chauffeur is door de Duitse politie aangehouden. Het weer, een enkele bui, maar ook zon. Het is 18 tot 21 graden. Morgen bewolkt en lange tijd regenachtig. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat file tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein 5 kilometer met een klein half uur vertraging. Dat had te maken met een stilgevallen auto, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij.